طيب بخاوة حاضر ميت هوستيك أختي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المبني والمعرب صنداخ صلت خان أوفر المبني والمعرب What المبني en wat is al-mu'rab? Eh, letterlijk, al-mabni betekent taalkundig het gebouw. Hetgeen wat gebouwd is. Bana betekent bouwen. En al-mabni is hetgeen wat gebouwd is. En wat het precies betekent, dat zullen we, of wat het betekent in de, de nahu, in de grammatica, dat zullen we zo tegenkomen in die ta'ala. Want mu'arab komt van al-i'rab. Het geluid hapert. Is het bij iedereen het geval? Hoe is het met het geluid? Is het nog steeds slecht? Kan iedereen mij horen? Nu goed, alhamdulillah. Dus het gaat nu in les 21 hoofdstuk 18 druist. Vreemd. Ah, die Was dat al vanaf het begin of alleen maar is, dan probeer ik gewoon helemaal niks te doen. Alleen nu, eerst was het heel goed. Oké, niet is het goed. Tij. Ik ga zo verder zonder iets aan te raken. Dan gaat het goed, inshallah. Al-Mabni wal-Mu'rab. Al-Mabni wil zeggen eh, hetgeen wat gebouwd is, taalkundig. En Al-Mu'rab komt van Arab en dat is Eh, zoals we gezien hebben, i'raab, dat is de verandering die plaatsvindt aan het eind van een woord afhankelijk van de plaats in de zin. En wat het in de grammatica betekent, dat zullen we zo tegenkomen in die leeftijden. Voorbeelden. zal eerst even de voorbeelden lezen. Aina manziluk. Aina tazhab. إلى أين تسير ذبح الجزار شاه الجزار ذبح شاة هل ذبح الجزار شاة Ik zit niet te lezen op bladzijde 6. من أي مكان جئت جئت من منزلي أخذت من أبي نقودا القطن عماد الثروة في مصر جنى الفلاح القطن تصنع الملابس من القطن ذبلت الوردة شممت الوردة of شممت الوردة نظرت إلى الوردة يثمر البستان لم يثمر البستان البستان لم يثمر Even de vertaling van de voorbeelden. Eine منزلك? Waar is je huis? Eine tezheb, Waar ga je heen? إلى أين تسير waar loop je naartoe ذبح الجزار شاة de slager heeft een lam geslacht الجزار يذبح شاة de slager slacht een lam het is dus in de tegenwoordige tijd هل يذبح الجزار شاة صلخ بسلاخر اللم من أي مكان جئت فار فان ذلك بلاك كوم ياي جئت من منزلي كوم فمن هاوس أخذت من أبي نقودا إكنام خلط فمن فاضر القطن عماد الثروة في مصر كتون is de pilaar van de welvaart in Egypte. Janel fallah al-Qutn, de Fallah, de boer, oogste katoen. Tusma al-Malabisu min al-Qutn, de kleren worden gemaakt van katoen. Zabulat al-Warda, de roos verwelkte. Shanamtu الوردة ik rook de roos نظرت إلى الوردة ik keek naar de roos يثمر البستان de tuin werpt vruchten af لن يثمر البستان de tuin zal geen vruchten afwerpen البستان لم يثمر de tuin Eh, heeft geen vruchten afgeworpen. Dat zijn de voorbeelden. Artig. إذا تأملت الكلمات أين وذبح ومن في أمثلة القسم الأول فكايكنا دا إستخروب إذا كايكنا أين het woord ena, zabaha, en mim. وجدت آخر كل كلمة منها ثابتا على حال واحدة لا يتغير مهما تغير مكان الكلمة في الجملة. Wat zien we? We zien dat de laatste letter van deze woorden, Aina, Wadabaha, Wamin, de laatste letters daarvan, die blijft constant. Op één manier. En die verandert niet als het woord verandert van plaats in de zin. Met andere woorden, de noen van Ene, met die fetha dus, die blijft ene. Ongeacht de plaats van ene in de zin. En hetzelfde geldt voor Zebaha. Zebaha, die lha heeft die fetha. En dat blijft ook zo. Ongeacht de plaats van Zebaha, van het werkwoord in de zin. En hetzelfde geldt voor min. Min sukoon aan het eind van de noon, die blijft ook hetzelfde, ongeacht de plaats van uh, min in de zin. فآخر كل من الكلمتين أين وذبح ملازم للفتح في الأمثلة السابقة وفي غيرها. And dus de laatste letters van Eina en Webaha die blijven al-Fatha hebben En in deze voorbeelden, maar ook in andere voorbeelden. Blijft op één wijze. Die verandert niet als de plaats van deze woorden verandert in de zin. وآخر من ملازم للسكون في الأمثلة السابقة وفي غيرها كذلك en de laatste letter van min die blijft ook sukoon hebben in deze voorbeelden en ook in andere voorbeelden. Die blijft dus dezelfde sukoon hebben. En die verandert niet afhankelijk van de plaats in de zin. ومن الكلمات التي تثبت أواخرها على حال واحدة جميع الحروف وكذلك الأفعال الماضية وأفعال الأمر من غير استثناء En van de woorden die, waarvan de laatste letter niet verandert, maar constant blijft op één wijze, dat zijn bijvoorbeeld al-huruf, alle huruf. We hebben huruf al-jar gehad. Min, ila, an, enzovoort. Al deze huruf die blijven dezelfde, op dezelfde wijze ongeacht de plaats daarvan in de zin. En ook al-af'al madiya. Een fi'al madi die blijft altijd, dus de laatste letter ervan, blijft altijd hetzelfde, op dezelfde wijze geschreven worden. Ongeacht uh, de plaats van het werkwoord in de zin. En hetzelfde geldt voor af'al al-amr. Fi'al al-amr ook. وإذا تأملت الكلمات القطن الوردة ويثمر في أمثلة القسم الثاني وجدت آخر كل كلمة منها يتغير من حال إلى حال بتغير مكانها في الجملة maar als we gaan kijken naar al-qutn bijvoorbeeld of al-warda of yasmuru dan zien we dat de laatste letter van deze woorden die verandert afhankelijk van de plaats van het woord in de zin. Kijk, maar we hebben gezien uh, Al-Qutn. Al-Qutnu Imadu Sarwati fi Misr. Dus voorbeeld 10. We zien dat Al-Qutn een damma heeft. De noen heeft een damma. Maar als je kijkt naar voorbeeld 11, dan zie je Jana al-Fallah al-Qutna. Dan heeft hij al-Fetha. Hij was aan het begin van de zin. En zoals we weten Een ism die aan het begin van de zin, dat is een, een mubtada. En mubtada is altijd voor. Maar als hij mef'ul bihi is, zoals in het geval van voorbeeld 11, janar al qutna, dan krijgt die noon al-fatha. Dus afhankelijk hoe hij in de zin staat, verandert de laatste letter, de teken van de laatste letter van deze woorden. En hetzelfde geldt voor al-warda en het werkwoord yasmuru of yusmiru. Fi'al mudara yusmiru. فكلمة القطن والوردة قد تغير آخر كل منها منهما في الأمثلة السابقة من الرفع إلى النصب ثم إلى الجر وكلمة يثمر تغير آخرها من الأمثلة المتقدمة أيضا من الرفع إلى النصب ثم إلى الجزم أنا تصرف دخلت فور يثمر كاك ما يثمر إن إيست إنستانسي مرفوع بلد 16 وسط الضمة ضد الراهيف يثمر إن تريد إيست الفتحة لن يثمر ضمت لن دي ماكت الفعل المضارع منصوب أن أيست sukoon gekregen, al-jazm, in het laatste voorbeeld, al-bustanu, lem yuthmir. Lem yuthmir, en die krijgt dus een sukoon Dus afhankelijk van de plaats in de zin, afhankelijk wat er voorkomt, heeft, hebben deze woorden een andere teken aan het eind. Dus laat ik nu al-Qaida al-Sabi'a wal نمر noemen. Stelregel nummer, nummer 27. الكلمات تنقسم إلى قسمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته القاعدة السابعة والعشرون الكلمات تنقسم قسمين ما يثبت آخره على حال واحدة في جميع التراكيب ويسمى مبنيا وما يتغير آخره ويسمى معربا Dus we hebben twee soorten kalimaat. Woorden. We hebben woorden waarvan de laatste letter op één wijze blijft. Ongeacht de plaats in de zin. En die woorden noemen wij mebni. Mebni. En we hebben woorden die veranderen, dus de laatste letter ervan, de teken ervan, verandert afhankelijk van de opbouw van de zin. In deze woorden noemen wij mu'arab. Dat is dus het verschil tussen mabni en mu'arab. Een woord wat mabni is, die krijgt altijd dezelfde opbouw. Die verandert niet. Maar een mu'arab, die verandert afhankelijk van de plaats in den hemel. Al-Qaida 28. Regel, sterregel الحروف كلها مبنية وكذلك جميع الأفعال الماضية وجميع أفعال الأمر ألا حروف لا أنظر حروف الجر بفضل لبخاط هذا ضع إذن أوك أنظر حروف حروف الاستفهام بفضل Dus huruf van vraag zoals hel en eina. Alle huruf die zijn mabni. Dus die veranderen niet. En ook alle fi'al madi, af'al madi, die zijn ook mabni. En ook alle af'al al-amr zijn mabni. Dat is dus ook een regel. Dus wat we hebben gezien, we hebben gezien dat الكلمات تنقسم إلى قسمين de woorden verdelen zich on, uh, worden onderverdeeld in twee soorten. Mabni en Mu'arab. Mabni, dat zijn woorden die altijd dezelfde opbouw hebben. En die veranderen niet afhankelijk van de plaats in de zin. Eh, en Moarab dat zijn woorden waarvan de laatste letter, of het teken daarvan, die verandert afhankelijk van de plaats in de zin. En we hebben dus voorbeelden gezien, zoals bijvoorbeeld wardatun, als je zegt al-wardatu, eh, als het mubtada is, als je daarmee een zin begint, dan is het maar voor, dus die krijgt damma. En als hij uh, fa'il is, die krijgt ook damma. En als hij maf'ul bihi is, dan krijgt een fetha. Dus die verandert afhankelijk hoe hij is in de zin. In, eh, dat is niet het geval bij al-mabni. Al-mabni die houdt altijd dus dezelfde opbouw aan, onafhankelijk van de plaats in de zin. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Het is wel eh, belangrijk deze les eigenlijk. Het verschil tussen mabni en mu'rab. Tayyip, ik hoop dat het duidelijk is en als er vragen zijn hierover, dan hoor ik het graag. Weinig vragen over المبني والمعرب hoofdstuk 18 نعم um Umzug zum is alles wat geen mebni is automatisch mu'arab, zoals zelfstandig naamwoorden en af'al al-mudara, etc. Ja, alles wat niet mu'arab is, dus mebni, alles wat mebni is, alles wat mebni is, dan is het geen mu'rab. En alles, alles wat geen mabni is, dan moet het mu'rab zijn. Dus je hebt twee soorten. Geen andere derde soort. Dat klopt. بارك الله في الجميع wij zeggen bijvoorbeeld, als we gaan kijken naar ene, ene, dat is dan harful istifham. Het is harful istifham. Dat is een harf van vraag, waarmee je een vraag stelt. Ene betekent waar. Waar. Ene manziluk, waar is je huis? En als je al-i'rab daarvan wil doen, dan zeg je ene harf istifhamin mabni al-fath mabni al al-fath. Dat betekent, hij eh, is mabni op al-fath. Hij blijft altijd die fath houden. Ongeacht waar hij komt in de zin. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld uh, Al-Qutnu, عماد الثروة in مصر dan zeg je Al-Qutnu مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره dan zeg je het niet mabni maar het is مرفوع en als je مرفوع zegt dan betekent dat het uh, Eh, ja, mu'arad is en niet mabni.